Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering van president Trump schrapt nog eens 450 miljoen dollar aan subsidie voor de Harvard-universiteit. De campus zou een broedplaats zijn geworden voor deugdzaamheid en discriminatie, staat in een brief van de New Yorkse universiteit. Harvard heeft nog niet op de nieuwe bezuiniging gereageerd. Vorige maand trok de Amerikaanse regering al 2,3 miljard dollar aan subsidie in. De universiteit stapte daarop naar de rechter. Trump vindt dat Harvard en andere onderwijsinstellingen te weinig hebben gedaan om antisemitisme aan te pakken tijdens pro-Palestijnse studentenprotesten. Zo'n 123.000 studenten dreigen hun sportfaciliteiten te verliezen door het kabinetsbeleid. Er komen strengere regels voor de financiering van studentensportcentra... waardoor sportabonnementen waarschijnlijk duurder worden... waarschuwen belangenorganisaties als het Interstedelijk Studentenoverleg... en de universiteiten en sportkoepel NOC-NSF. Ook het voortbestaan van meer dan 400 studentensportverenigingen staat op de tocht. Een Britse man die 38 jaar geleden werd veroordeeld voor moord moet worden vrijgelaten. Nieuw DNA-onderzoek bewijst dat hij niet de dader is. In 1986 werd een barvrouw uit de buurt van Liverpool vermoord. Op basis van getuigenverklaringen werd een verdachte opgepakt, Peter Sullivan. Die ontkende, maar legde later toch een bekentenis af. Vorig jaar bleek uit DNA-onderzoek dat hij niet de dader kon zijn. Nu is hij dus definitief vrijgesproken. Van de enige twee overgebleven brouwerijen van trappistenbier gaat er één dicht. De abdij waar Zundert bier wordt gebrouwen gaat na 125 jaar sluiten bij gebrek aan nieuwe monniken. Als de brouwerij sluit is er nog maar één over, die van La Trap in Berkel en Schot. En het weer vanavond nog lang warm. Morgen zon en enkele wolkenvelden, een matige noordenwind. En het wordt 14 tot 24 graden.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 Een van de langst lopende programma's van eh, onze eigen Zandvoortse radio. Vandaag samengesteld, gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. Eh, rode draad van alles wat. Nee, Rode Draad is nog het laatste restje muziek uit de bevrijdingstijd. Want eh, ja, op een gegeven moment is het afgelopen. Dan is het allemaal zo lang geleden om dat weer te laten horen. Maar muziek is van alle tijden en blijft. En daarom uh, lardeer ik dit programma met nog muziek die weer mocht in de jaren direct na de oorlog. Want uh, swingen was verboden, maar natuurlijk blijft dat eeuwig dat is het eigenlijk. Veel plezier en eh, de rest is allemaal pareltjes uit de platenkast, zal ik maar zeggen. zoals altijd opent deze uitzending als ik aan de beurt ben... met ehm, het fantastische trio Mulder en Mulder. En eh, op deze cd bijgestaan door Weilen Frits Katé. De Second World War was over en ehm, toen mocht alles weer. En er zijn natuurlijk heel veel platenmaatschappijen die dan allerlei muziek uit die tijd weer heruitgebracht hebben. En dat is de rode draad door dit programma. The White Cliffs of Dover. forget the people I met, braving those angry skies. I remember well as the shadows fell, the light of hope in their eyes. And though I'm far away, I still can hear them say, Thumbs up. For when the dawn comes up, there'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be blue. Cliffs of Dover. Vera Lynn, het eh, gezicht van hoop en vrede en toekomst in de Tweede Wereldoorlog. In 2020 is ze overleden, 103 jaar oud. En een deel van haar nalatenschap is eh, geschonken aan een stichting...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 Comes depression, you may get another break. Comes love, nothing can be done. You know just what I'm thinking of comes a nightmare. You can always stay awake. Comes depression, you may get another break. Comes love, nothing can be done. Nothing can be done. Nothing can be done. Stacy Kent comes love. Van de cd The Great Jazz Pianist heb ik nu op de draaitafel liggen. Een prachtige uitvoering van een standard CC Rider. Duke Ellington horen we en als enige medemuzikant de onwaarschijnlijk ongeëvenaarde bassist Ray Brown. En oordeel zelf, het is een eh, fantastisch plaatje geworden. de grootmeesters waren aan elkaar gewaagd en ondersteunden elkaar. Het was uh, Duke Ellington met bassist Ray Brown. De Andrew Sisters, bij meer bist Shane. Dat is natuurlijk nog, nog een ander verhaal. De, in de jaren dertig waren er twee Amerikaanse uh, muzici... Jacobs en Secunda... die in 1932 een musical schreven... bedoeld voor de Jiddische gemeenschap in, eh, New York. En eh, die hadden er heel veel tijd en werk in gestoken. En het werd een gigantische flop. En uiteindelijk verkochten ze... de, de, de musical ging failliet... En ze verkochten hun rechten voor een appel en een ei. En hoe vreemd kan het ook lopen... in 37 waren de Andrew Sisters eh, daarmee ineens als een komeet beroemd geworden... met een van de, de liedjes uit die musical bij Mirby Sushane. En het frange is natuurlijk dat zij in de oorlogsjaren... de, eh, de, eh, de Amerikaanse troepen in Europa kwamen verblijden met optredens... waar de waar de mensen helemaal gek van werden, van vreugde en, het, en dansten en het fantastisch vonden. En dat ging natuurlijk, ehm, als je dan nagaat dat de oorspronkelijke bedoeling was... een musical over het Joodse leven, nota bene... Eh, de Joodse gemeenschap die zo onwaarschijnlijk veel leed is aangedaan. En eh, zij kwamen gewoon door Europa trekken om voor die troepen op te treden... alsof er niks aan de hand was. Hoe raar en hoe vreemd. Maar zo is het altijd geweest en zal het helaas altijd blijven. Bij meer have known and I've known some. Until I first met you, I was lonesome.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 For me a biz to shame, is such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar, each language on Andrew Sisters. We gaan naar een Deense eh, band. Een vrolijke calypso band. Het past helemaal bij deze dag. Deze zeer zonnige en vreugdevolle dag, zullen we maar zeggen. De Polycalypso band. En we hebben op de draaitafel liggen... Ehm, parfumeerd zilt. Geparfumeerde haring. Ja, als het maar een titel heeft, denk ik altijd. Holy Calypso Band uit eh, Denemarken. Uh, jazzliefhebbers eh, in Zandvoort... die kunnen vanmiddag nog naar het laatste concert... van het alweer 22e seizoen van de serie Jazz in Zandvoort. de het is vandaag de afsluiting van dit seizoen... en na de vakantie wordt het weer opgestart voor weer zo'n reeks prachtige dingen. Nou, eh, inmiddels is het wel wijd en zijd bekend... de hoogstaande kwaliteit van de optredens in, eh, de, in uh, Zandvoort... in de, het kader van de programmering Jazz in Zandvoort. Vandaag Jurgen Donkers, dat is een zanger... en die brengt met zijn groep een ode aan Rita Reis. En dat is wel eens aardig uh, eh, Rita is natuurlijk een, een fenomenaal zangeres... die eh, eh, uiteindelijk aan het eind van haar carrière heeft aangewezen... tussen aanstekens als opvolgster V. Klaassen. Daar had ze goede contacten mee. En daarvan vond ze dat die wel heel erg goed zong... en in haar stijl en in haar straatje paste. En onder de mannen had zij haar oog laten vallen op het muzikale talent van Jurgen Donkers. Een eh, getalenteerde, eh, goed opgeleide zanger. Cum laude afgestudeerd in Rotterdam. En eh, hij treedt heel veel op links en rechts, overal en nergens. Nou, vanmiddag treedt die groep op. En als slagwerker zit in de begeleidingsband niemand minder dan Erik Ineke. Ook al zo'n icoon, zo'n Nederlands icoon... Eh, je hebt nog een handjevol uh, John Engels... en dan eh, heb je nog Erik Ineke als oude rotte... en Pierre Courbois. Dat, is dan, dat zijn dan de, Nederlandse slagwerk-iconen. Die zit er ook bij, die Erik Ineke. Dus ik zou... En er is nog plek. Er is nog, er is nog een, een, klein aantal kaarten. Dus ik zou zeggen... geniet ervan, ga erheen. Het is hoogstaand, het is kwalitatief heel goed het is altijd mooi. En eigenlijk in de loop van de jaar heb ik wel ervaren... je kan er gewoon blind heen, want het is altijd top. Goed, genoeg gezegd. Vanmiddag, eh, en dat, dat vindt plaats in Nieuw Unicum... omdat de tijdelijke eh, verbouwing van de krocht dat nodig maakt. Maar het podium is prima en ik zou zeggen, ga erheen en geniet ervan. Op de draaitafel hebben wij... Eh, ja. Eh, ook een oude rot uit uh, alle tijden. Louis Armstrong. Up a Lazy River. lazy river with the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your trouble, dream a dream of me, dream a dream of me. Up the lazy river where the robins song wakes to bright new morning as we loaf along. Blue skies up above, everyone in love. Up the lazy river happy we will be. Mama, mama. Oh, lovely the river, lovely the river, you there is there. Every day, little, little, the lady with my love, love. By the daughter, did, but did, did, oh, baby, did, did, did, did, did, oh, you dog. Boy, my rhythm this evening, I hope something. Oh, lady. Oh, the lady river. Mmm, river. Oh, you river. Oh, you dog. Oh, you river. Bring out there, Charlie Alexander. Swing out there on the irons there, boy. Louis Armstrong. En van Louis Armstrong naar Louis Jordan. Een eh, Amerikaanse saxofonist, multi-instrumentalist, songwriter en bandleder. En die was eh, zo populair in de jaren 30 tot 50... dat hij de king of the jukebox werd genoemd. Want hij was ook grappig, uh, ondeugend in zijn teksten. Een fantastische orkestleider en een inspirator voor veel muzikanten. Ik ga hem laten horen in een eh, klassieker. En dat is uh, Caledonia. to leave, but she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. Caledonia! Caledonia! What make your big head so hot, Mom? I love you. she told me, no kidding. That's what she said. She said, son, keep away from that woman. She ain't no good. Don't bother her. But mama didn't know what Caledonia was putting down. So I'm going down to Caledonia's house and ask her just one more time. Caledonia! Caledonia! What make your big head so hard? Caledonia, Louis Jordan. Ik ga nu laten horen Jack Teagarden. Een eh, trombonist die uit een muzikale familie kwam. En hij eh, heeft veel gespeeld met grote jongens. Benny Goodman, Glenn Miller en Louis Armstrong. En hij speelde een tijdje in de Louis Armstrong All-Stars Band. Teagarden was een van de eerste blanke jazzmuzikanten die met zwarte artiesten samenspeelden en opnames maakten. En hij was in zijn tijd, in de, de, de jaren, eh, de vorige, vorige eeuw, eh, heel spraakma nee, smaakmakend. Een smaakmaker en een voorbeeld invloedrijk was hij. Honderden trombonisten hebben geprobeerd om, net als hij, ook trombone te spelen zoals hij. Maar dat ging vaak niet, want hij kon het als geen ander. Ik ga het laten horen. Hij was ook een verdienstelijk zanger. En we gaan eh, luisteren naar een, een uh, ja, naar een stuk Starsfell on Alabama. Als je tegenwoordig gaat dansen... dan is het 9 van de 10 keer op muziek uit de speakers. Een enkele keer eh, op live muziek. Maar eh, dat is eh, minder en minder. Omdat eh, uit de speakers je veel meer variaties kunt bedenken... om het mensen naar de zin te maken. In de vooroorlogsjaren was dat natuurlijk ook al zo. Maar toen had je nog heel veel echte dansorkesten. En zo ga ik iets laten horen van het orkest Kurt Whitman. Oh Marie, oh Marie. here by my side. Last night our emotions poured so freely. Our desires came alive. You took me with your power, slowly, till our bodies became as one. In the heat of the moment, my heart became open. Love overflowed. Shadows naked in the moon just a touch of sensuality. Shadows kiss and cool and so right, sweet, sweet, sweet sensuality. Well, now I surrender all of my feelings. My mind, my body, my soul. You found the answer to what I've been needing. touch fire. Slowly, with one touch, baby, I explode. When two hearts beat as one, nothing else overcomes. Love overflows. Shadows naked in the moonlight, just a touch of sensuality. Shadows kiss and cool us alright, sweet sweet, sweet sensuality. Shadows naked in the moonlight, just a touch of sensuality. Shadows kiss and cool, us alright, sweet, sweet, sweet sensuality. touch, just a touch of sensuality. Yeah. Meneer Lee John Sensuality. Eh, we gaan een beetje naar het einde. Nog twee stukjes, denk ik. En eh, dan is het eerste uur van ZFM Jazz op zondag er alweer op. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Eh, ja, het voorlaatste stuk.